om de algemene heffingskorting voor de hogere inkomens af te schaffen. De maatregel treft mensen die meer dan 56.000 euro per jaar verdienen. Veel bezoekers noemen de plannen kiezersbedrog. Gisteren werd bekend dat de algemene heffingskorting van 2000 euro... die nu nog geldt voor iedereen die belasting betaalt... verdwijnt voor de hogere inkomens. Tegelijkertijd gaat de arbeidskorting voor iedereen met een baan in de toekomst omhoog... tot maximaal 950 euro. VVD en PvdA hebben geen initiatief genomen om D66 in het kabinet te halen. Dat heeft premier Rutte laten weten. Er zijn ook geen plannen om het kabinet later nog uit te breiden met andere partijen. Rutte wilde niet in ingaan op berichten dat er in de zomer gesprekken met D66 zijn gevoerd. De coalitie heeft geen steun in de Eerste Kamer en moet daarom steeds steun zoeken bij de oppositie. Door toetreding van D66 en misschien ook het CDA zou dit probleem worden opgelost. De huren zijn dit jaar gemiddeld met 4,7% gestegen. De laatste keer dat de huren zo hard omhoog gingen was 1994, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Normaal gesproken is de maximale huurverhoging gebaseerd op de inflatie, maar bij de jaarlijkse huurverhoging in juli dit jaar telde door de nieuwe regels tegen scheef wonen ook het inkomen van de bewoners mee. De officier van justitie eist celstraffen tegen drie van de vier verdachten van de monstransroof in Utrecht. Ze zouden in januari op klaarlichte dag het kostbare altaarstuk uit het museum Katrijnenconvent hebben gestolen. Twee mannen die de overval pleegden hoorden vijf jaar eisen. Tegen de derde werd vier jaar geëist. De monstrans met een verzekerde waarde van 250.000 euro werd na drie weken gehavend teruggevonden in de kofferbak van een auto. Inmiddels staat hij weer gerestaureerd in het museum. De vierde verdachte komt later voor. Het weer volop zon, 25 graden aan zee en mogelijk 30 in het binnenland. Ook morgen wordt het zomers warm. Later op de dag volgt wel bewolking en tegen de avond kan in het zuidwesten een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB de Randstad viel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Wadenooi en Knopendel staat 4 kilometer. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander 6.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 C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun op chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. Loos gesprek En misschien zie ik hier ooit nog op terug Du roman, c'est une romance d'aujourd'hui I've never seen a dog Cut my teeth on wedding rings in the movies.